Tamina. time for Africa. Africa. Waka Waka. En daarvoor Why Don't You. Dit nummer is natuurlijk voor het WK gemaakt in Afrika. Nou, dat is wat duidelijk te horen. Afrika, Afrika. En heb ik eh, mijn trouwe langspeelplaat vinyl Maxi Singelman. Heb ik even laten opsnoren over Afrika, Afrika, Afrika. Nee, Albert-Jan, je denkt dat je mee mag praten, maar dat gaat niet gebeuren. <laughs> Want dit is echt origineel Afrikaans, moet je horen. Dus hoort het ook lekker kraken. Dat zijn dan de Afrikaanse trommels. als je ook die hoest erbij pakt, zie je echt dat het Afrikaanse, Afrikanen zijn die het doen. Albert-Jan, vertel eens wat. Ja, dit is eh, een originele, ja, het is een, mini-LP is het, hoe noem je dat? Maxi, eh, eh, iets te grote single. Ja, Mini-LP, hoe noem je dat? Net ertussenin. Maar dit is, de, dit is van een Duitse merk, Gredo. En eh, het is al heel erg oud, maar dat hoor je wel. maar er zijn dus originele Zuid-Afrikaanse eh, dansmuziek op. Waar dus de hoofdmoten trommels zijn. En dit zijn... Eh, aan de, ja, het staat allemaal in het Duits, maar ze zijn, dus, zijn bongo's alleen aan de bovenkant bespannen met... met, met Wacht even hoor, waarom staat hier te strippen? <laughs> Staat er in zonnebroek in de studio? <laughs> Sorry, ga verder. Ah. Wat heb je nou weer opstaan? Dat is nog steeds hetzelfde. Eh, Geweldig. Deze plaat heb echt helemaal... Die, die is echt uit overlevering. Die mooie witte benen van Rob Harms. En dan zie ik eh, die Afrikanen horen, hoor ik op de achtergrond. Een mooie combinatie. Mijn vader is ongeveer 50 jaar geleden in Afrika geweest. En toen heeft hij deze maxi-single, eh, uh, mini-LP, meegenomen. Maar er zijn alleen maar originele muziek op van eh, diverse stammen. Ja, blijkbaar. En hebben ze het over het land Buganda. Dat zal inmiddels anders heten. Oeganda? En je hebt ook natuurlijk Swahili. Dat ook een bepaalde taal die daar gesproken wordt. Maar goed, dat was hem dus. Dat was hem. Nou, dat was dus eh, Afrika, Afrika. Zo direct meer Afrikaanse muziek van Albert Johnson Koffer. Maar eerst weer hedendaagse muziek. Ja, ik wil dat wel druk nog even op Jessie, man. Gewoon even met je vingers op het scherm.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 Hou me Zie goede. Want het is net als de afgelopen dagen, is het ook vandaag een prachtige zomerse dag. De zon schijnt volop en het blijft droog. De temperatuur stijgt vanmiddag naar maximaal van 24 graden. En heel misschien een mooie zomerse 25 en dan waait niet meer dan een zwak oost tot zuidoostelijk windje. Vanavond en komende nacht neemt geleidelijk de hoge bewolking toe, maar het blijft droog. De zuidoostelijke wind waait zwak tot matig en de temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. Morgen is een stuk minder zonnig, de hoge bewolking overheerst en de zon schijnt daar wazig doorheen. Later wordt de bewolking dikker en in de loop van de middag neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Ehm, de zuidoostelijke wind draait naar het westen en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur stijgt dan naar maximaal 25 à 26 graden. Zondagavond is bewolkt en er valt een enkele regen- of onweersbui. Maar maandagnacht blijft het droog en klaart het weer geleidelijk op. Wel is, wel is er een grote kans op mist. De westelijke wind waait overwegend matig en de temperatuur daalt dan ongeveer 14 graden. Maandag dan. Ja, wat gaat maandag doen? Iedereen weer werken naar de marsers, dat weet ik wel. Maar wat gaat het weer doen? Nou, er zijn perioden met zon en het blijft gelukkig droog. De wind waait uit het westen en is overwegend matig van kracht en de temperatuur stijgt in de middag naar een maximaal van 19 graden. Wellicht hier en daar is er nog wat 20 graden, maar dat weet ik niet zeker. Maandagavond en dinsdagnacht neemt geleidelijk de bewolking weer toe, maar het blijft droog. De wind draait naar het zuidoosten en is overwegend matig verkracht en de temperatuur daalt daarna ongeveer 11 à 12 graden. Dinsdag is het wisselend bewolkt en er vallen enkele buien. Deze buien kunnen gepaard gaan met onweer. De zuidoostelijke wind draait naar het zuidwesten en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur stijgt dan naar 20 graden. De rest van de week is het wisselvallig zomerweer. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolkenvelden. En daaruit valt regelmatig wat regen of een enkele bui. De temperatuur zakt wat weg en komt aan het eind van de week uit op een graad of 17. she was 22, The ah, future looked bright. nu. Want afgelopen zaterdag... Ja, wat is er afgelopen zaterdag? Afgelopen zaterdag was afscheid van Ton en Trace. Nou, zo direct tussen 2 en 5 hoor je er alles over. Maar ik ga alvast iets laten horen wat daar gezongen is. Door een van de autocoureurs. Mag dat, Rob? Ja Oké, gaat hij dan. Tada. Nou, Trace, jij hebt mij eh, geloof ik wel eens eh, eerder horen zingen. Ik nog nooit. Deze is speciaal voor jou. En eh, het oh, is uh, Long Train Running maar ja, de trein is nog lang niet klaar hoor. Nou. Paul Long Train Running, mag jij doen. your mama. Central and the Southern Central freight. Gotta keep on pushing, my mind. You know they're running late without love. Where would you be right now? Na, na, na, na, Without love. Well, the Illinois Central and the Southern Central freight. Gotta keep on pushing, my mind. de Braams met Long Train Running. Begeleid door de Ruud Jansen Band Wie Anders. Hoe kan het ook anders? Ehm, ja, ik zet wel deze aan, maar dat moet helemaal niet. Want is niet, niet alleen muziek geweest. Dit is ook onze dorpsomroeper is er geweest. Eigenlijk ex-dorpsomroeper volgens mij, hè? Was het Klaas of was het Gerard? Hij is er nog, hij is er nog. Hij is er nog, hij is er nog. Nou ja, ga luisteren naar Klaas Koper dan. alstublieft. Vandaag zijn we op Trace en uh, Ton hun feest. Zo'n 35 jaar de Mickey's runnen op het circuit. Dat is genoeg geweest. Hun werkzame leven hebben zij in heel Zandvoort met zaken doen gescoord. Vanaf het Naakstrand in de Zuid tot aan de Toko in de Noord. Maar ook in de Helmer en Louis-Davidstraat waren zij geen onbekenden. En bij de opening van het winkelcentrum in Noord waren zij het die de schooljeugd met patat verwenden. Maar hier in de Pitstraat was het de mooiste tijd van hun leven. Al was het soms de vrieskou die de waterleiding deed begeven. Ook heeft de boel boven de boksen wel eens in de hens gestaan. Omdat dat verrekte brandende suikerklontje niet uit was gegaan. Een noodgebouw was snel geregeld en vakkundig neergezet. En heel zorgvuldig werd nu op het brandgevaar gelet. Dus het was nog een keer dat Trace en eh, Ton verhuizen konden. Op weg naar Henk, met Henk Jansen, was het eh, Ton die het helemaal zat. Henk, jongen, ik zeg je één ding. Deze tent wordt nooit wat. Maar iedereen heeft zijn en haar uiterste best gedaan. En achteraf gezien is het in de loop der jaren echt wel goed gegaan. Nou mensen, normaal heb ik aan één A4'tje genoeg. Maar we hebben het nou over Trace en eh, Ton. Dus ik heb aan één viertje niet zat. Dus maak je borst maar even nat. De meiden van Trace hebben bij hun volle, met volle teugen genoten... al waren er evenementen waarbij zij keihard moesten poten. Maar door Trace en... Eh, precies. Werd dit altijd gewaardeerd. En daarom werden de meiden nou dikwijls getrakteerd. Soms hadden de meiden het echt niet naar hun zin. Ja, soms zelfs de smoor erin waren na afloop alle glazen en asbakken weer schoon. Dan riep... Uh, gewoon weer iemand binnen. Dan werd het weer een biertje, een borreltje en een sigaretje. En kon het schoonmaken weer opnieuw beginnen. Voor het verzorgen van de kleding verdient Trace echt een 10. Leuke t-shirts, soms een beetje kort, soms een beetje krap. Maar de figuurtjes van de meiden waren uiterst goed te zien. Op een ochtend opende Trace de zaak. Maakte alle spikkers van klaar om te beginnen. En al snel kwam daar de eerste poeper naar binnen. Hij maakt op zijn gebruikgemak van de schoongemaakte pot. Gaat weg. Trace kijken. En ja hoor, de hele wc was weer verrot. Zoals was laaiend pakte de centen van het schoteltje op, liep naar buiten en gooide het geld naar die viespeukse kop. De man was zeer verbaasd, begreep niet waarom Trace zo behaald en vraagt, mevrouw, heb ik misschien te weinig betaald? Al met al zijn de Mickey's jaren op het circuit wel gezellig geweest. Daarom geven Trace en... Eh, dan ook dit gezellige feest. Mensen, ik hou ermee op. Maar vraag u allen nog wel even voor troost en eh, te zingen. Lang zullen ze leven! Heap, heap, heap, heap. rechts aan mij voorbij Heb ze net op tijd zien komen Was weer half aan het dromen na een lange nacht Haha Voetbal kijken ergens in een kroegje verderop Was al lang niet meer geweest en toen ze wonen was het feest Eenmaal thuis weer aangekomen Zag ik door het dier de bomen en het bos niet meer Haha zonder sneetjes brood was ik waarschijnlijk half dood als ik vanmorgen niet meteen was opgestaan Gelijk naar buiten op de fiets, al wil mijn hoofd nog even niet Een nieuwe dag begint, te dus tijd om weer te gaan Leef nu het kan, praat met Jan en alle man Pluk de dag, wees paraat, laat zien dat je bestaat Hou van het leven, het leven houdt van jou Te geven slapen is het allerbeste wapen. Wat twee aspines op tegen de oorlog in mijn kop. Zou het nog veel langer duren, waren dit mijn laatste uren op de wereldbol. Ah, Zonder sneetjes brood was ik waarschijnlijk half dood Als ik vanmorgen niet meteen was opgestaan Gelijk naar buiten op de fiets Al wil mijn hoofd nog even niet. Een nieuwe dag begint, het is tijd om weer te gaan Jan en alle man, pluk de dag, is paraat, laat zien dat je bestaat. Hou van het leven, het leven houdt van jou Waarschijnlijk houden we het is tijd om weer te gaan. laat zien dat je bestaat. Hou van het leven, het leven houdt van jou. Ga eruit, zicht het voort, zodat iedereen het hoort. Nou, je hoorde het al van Klaas Koper. Het was één groot feest op circuitpark Zandvoort. En kijk je naar de tekst TV, dan hoor je, heb je een klein stukje circuit gezien. Gaan we even goed zetten nog, dat je het helemaal kan zien. Jan Smit hoorde je met Leef Nu Kan en daarvoor Adam Lambert. What do you want for me? Geld maakt niet gelukkig, nou dat weet iedereen. En zeker niet als je dankzij het geld een koppel huurmoordenaars achter je aankrijgt. De Braziliaanse vader stuurde twee professionele doders achter zijn zoon... nadat hij ettelijke miljoenen won met de lotto. Fabio de Barros was dolgelukkig met de 13 miljoen euro... die de speelpot voor hem had uitgebraakt. Maar het geluk keerde toen zijn liefhebbende vader op het idee kwam om een assortiment huurmoordenaars op hem af te sturen. Al had hij dat zelf niet meteen door, dat werd verteld door de politie tegen hem. Pa Francisco leeft al jaren op voet van oorlog met zijn zoon. En toen Fabio in 2006 het geld binnendrijfde, werd hun onderlinge relatie er niet beter op. De vader had het geld tijdelijk op zijn rekening staan, maar weigerde al die tijd om het bedrag terug te geven. De zoon probeerde ondertussen langs alle mogelijke wegen het geld opnieuw te bemachtigen. Meneer de Barros vond dat toch een beetje lastig. Als zijn zoon er niet meer was, zou het gezeik over zijn. Eh, het gezag over het geld ook stoppen, zo dacht hij. Dus huurde hij twee huurmoordenaars in om zijn nazaad koud te maken. Helaas voor papa pakt de politie de twee huurmoordenaars op. Voor de man wordt het dus wegrotten in de cel in plaats van rentenieren op het strand van Copacabana. Geld maakt inderdaad niet gelukkig, hè? In de IKEA-vestiging van de Duitse hoofdstad Berlijn, <laughs> ja, let op, heeft een vrouw in een rolstoel een kastje uit metaal gekocht de verkoper vond er, niets, eh, vond er niets beter op dan het meubelstuk dat nog ingepakt was aan de klant vast te maken met plakband. De vrouw die blijkbaar geen ander vervoermiddel had rijdt weg alsof er niets aan de hand is. De Zweedse winkelketen zit verveeld met de zaak. Volgens de filiaalleider hadden de collega's van de medewerker eh, de vrouw nooit op deze manier mogen weglaten gaan. Nou, voor mij wel hoor, is wel lekker makkelijk. Een eh, Griek die moet proberen te plegen in een bank is gered door een sprinklerinstallatie. Ja, echt waar. De man wilde zichzelf in brand uit frustratie over zijn hoge schulden. Maar vrijwel meteen nadat hij zich had overgoten met benzine en zichzelf had aangestoten, trad de automatische blusinstallatie in werking. Nou, de man heeft brandwoorden over circa 40% van zijn lichaam. Maar volgens de artsen is hij buiten levensgevaar. me against umbrella. hey Albert-Jan, wat heb je nou weer meegenomen? Nou, zet hem maar gauw op. Daganan kilon kilo beten in kom lo moham. Di beta maso sanalom. Lo lo lo. wasabenge kaputo yeah yeah yeah adulam banandini banandini bagatolole yo lumka adulam banandini banandini adula mfana ndini adula ngempakatolo leyo lumka adula mfana ndini empakatolo adunga wacha oh ayo ayo dula dula ayi ayo dula dula ayo ayo dula dula adunga wacha ah dula banadini mbaba dolore yo dula banadini adula mbaba dolore yo lunga dula banadini mbaba dolore adubula ngempakadolo leyo lumka hayo hayo dubula dubula hayi hayi dubula dubula hayi hayi dubula dubula adumka wacha oh hayo hayo Ayo ayo hayi hayi dubula dubula hayi hayi dubula dubula adubula ngempakadolo leyo lumka Dakanan kilo kilo petenin kom l'homme. Jipetamaso sanalom. Uwasa penge kaputo. Yeah, yeah, yeah. forbidden for my arms to hold you. And though it's forbidden, my tears must have told you that I hold you secretly each time we meet. In these forbidden games that I play. Zit je even niet op de Let's Six zo leuk naar tekst te kijken naar nou, wat Sebastian Vettel allemaal aan het doen is met zijn Formule 1 auto. Ja, we zijn allemaal natuurlijk in de tram van de Masters die dit weekend op circuitpark Zandvoort is. En natuurlijk het WK wat gaat beginnen. Daar hoor je mooie Afrikaanse muziek van Albert toch? Ja. <laughs> Duidelijk, Albert Jan heb je weer zin in. Nou, dat doen we ervoor. The times are changing. De tijden veranderen ook direct is dit. Eh, ik heb nog een bioscoop op 10 gedaan. Oh, dat gaan we straks nog even snel doen natuurlijk. top 10. Top 10 Centurion, actiefilm uit het Verenigd Koninkrijk. Op nummer 9 Nightmare on Elm Street. Op nummer 8 How to Train Your Dragon, een animatiefilm uit Amerika. The Ghost Rider op nummer 7. Date Night op nummer 6. Street Dance 3D film is dat op nummer 5. De Gelukkige Huisvrouw op nummer 4. Robin Hood op nummer 3. Vorige week stond Nederland maar aan, nog op. Het gaat goed hoor. Prince of Persia, The Sense of Time, wat vorige week nog op nummer 1 stond, staat nu op nummer 2. En Sex in the City op nummer 1. Ik zeg bedankt voor het luisteren van deze zonnige 2 uur op jouw zaterdagmiddag. Ik bedank iedereen hier in de studio en bedank allemaal luisteraars. Helemaal Albert Jan voor zijn tomeloos inzet voor de LP's. Rob Harms voor de broodjes, Daniel voor de verveling en Roy voor de mooie toeter. Ik zeg tot volgende week in dit Rocks.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 En in die laatste combinatie is ook een vicepremierschap van PVV-leider Wilders mogelijk, zei Cohen in Utrecht op een bijeenkomst van de jonge socialisten. Volgens de PvdA-leider gaat het erom of de mensen kiezen voor één Nederland of voor een verdergaande tweedeling. Volgens Cohen drijven de plannen van Rutte mensen uit elkaar en gaat het nu juist om bindend leiderschap. De A12 tussen Ede en knooppunt Grijzoord bij Arnhem wordt vanaf 2012 verbreed. Daarmee komt een belangrijk knelpunt in de verbinding tussen het westen en het oosten van het land aangepakt. Dat heeft minister Eurlings gezegd. De weg wordt in beide richtingen verbreed van twee naar drie rijstroken over een lengte van 11 kilometer. Bij de plannen is rekening gehouden met de omgeving. Zo komt er op het stuk over de Veluwe geen verlichting en wordt er zo weinig mogelijk ruimte gebruikt om de weg te verbreden. In 2014 moet de verbreding van de A12 voltooid zijn. In Slowakije zijn opnieuw duizenden mensen geëvacueerd vanwege overstromingen. In de tweede stad van het land, Kozice, moesten 1500 mensen in veiligheid worden gebracht nadat een dam van zandzakken was doorgebroken. In de hoofdstad Bratislava is de Donau buiten zijn oevers getreden. Daar hoeven nog geen mensen geëvacueerd te worden. Verschillende kleinere plaatsen in het oosten van Slowakije zijn van de buitenwereld afgesneden doordat wegen en spoorwegen zijn ondergelopen. In het gebied zijn vooral beken en riviertjes buiten oevers getreden waardoor steden en dorpen zijn ondergelopen. Premier Fico heeft zijn verkiezingscampagne onderbroken om de getroffen gebieden te bezoeken. Het weer. Volop zon en ongeveer 23 graden. Morgen ook warm, maar in het loop van de dag kans op buien. Na het weekend wisselvalliger en lagere temperaturen.